Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De Nederlandse dressuurruiters hebben in het Duitse Aken... de Europese titel in de landenwedstrijd in de wacht gesleept. De oranje ploeg troef de Olympisch kampioen Groot-Brittannië... en titelverdediger Duitsland af. In 2007 en 2009 ging de oranje ploeg er ook al met het goud vandoor. De rechter heeft installatiebedrijf Imtech officieel failliet verklaard. In ieder geval blijven 7300 banen behouden, waarvan 1300 in Nederland. Dat aantal kan nog stijgen als de curatoren erin slagen ook Nederlandse onderdelen te verkopen. Volgens de curatoren is daar inmiddels veel belangstelling voor. Direct nadat het faillissement was uitgesproken werden de onderdelen Imtech Marine en Imtech Nordic afverkocht. Of het faillissement gevolgen heeft voor grote projecten, zoals bijvoorbeeld de Noord-Zuidlijn, is niet bekend. Een oud-bestuursvoorzitter van Imtech liet weten geen uitspraken over individuele projecten te willen doen, maar benadrukt wel dat alle activiteiten zoveel mogelijk doorgaan. Sinds Engeland een rookverbod heeft ingevoerd in openbare gelegenheden in 2007 is het aantal doodgeboren baby's met bijna 8% gedaald. Onderzoekers bestudeerden ruim 52.000 gevallen van doodgeboorte en ruim 10 miljoen gewone geboortes gedurende een periode van 16 jaar. Ze schatten dat in de eerste vier jaar van het Engelse rookverbod de dood van zo'n 1500 baby's is voorkomen. Het aantal Engelse baby's met een laag geboortegewicht nam af met bijna 4 schrijven de onderzoekers in een medisch tijdschrift. Te lichte baby's hebben op latere leeftijd vaker gezondheidsproblemen zoals hart- en vaatziekten en diabetes. Bij de politie zijn vandaag al ruim 100 tips binnengekomen over de explosieven bij supermarkten van Jumbo in Groningen en Zwolle. Die werden geplaatst door een afperser. De politie heeft bij het onderzoek actief de hulp van het publiek gezocht. Sinds vandaag kunnen mensen met informatie terecht op een speciale website. De politie maakte vandaag ook bekend dat de afperser van de supermarktketen waarschijnlijk een man tussen de 20 en de 40 jaar oud is. Het weer, later vanavond trekken de flinke regen- en onweersbuien over het land. Mogelijk met zware windstoten. Morgen is het nog zomers warm, maar er vallen wel wat buien. En er is opnieuw kans op onweer. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit is de zomer van ZFM. Met nu Alternative FM. Wave was dat. Komen uit de buurt eh, van Utrecht. En eh, daar hebben ze dus eh, een... ja, dit hebben ze dus uitgebracht vorig jaar. From Here heet het nummer. Of geloof zelfs nog aan het begin van dit jaar. En uh, ze hebben al Modes of Transport hebben ze al uitgebracht. En dat, dat was toch ook wel een bescheiden succes. Moet ik erbij zeggen. En het lag een beetje ook... ja, het is een beetje ons kind ons daar ook in het Utrechtse. <clears throat> ze zijn een beetje ook eh, min of meer een beetje gelinkt ook aan bijvoorbeeld Astrid. Die band die we vorige week hebben gedraaid. Dus dan weet je ongeveer uit welke hoek dat eh, de wind een beetje waait. En die wind die waait eh, nu een beetje ook naar binnen. Dus een fris windje wat er, wat er inmiddels is opgestoken. Dus, ja, lekker toch? Voor die onweersbui van 11 uur. Ja, nou ja, goed. die, die, zal, die zal er ongetwijfeld wel komen. overigens dat onweer, dat, dat zoek jij niet op, hè? Want over een paar weken, dan, eh, dan is het uh, Spanje, geloof ik. Ja, eens even familiebezoekje in Spanje. Over twee weken, geloof ik, hè? Eh, is de enige donderdag. Eind volgende week. Ja, eind, volgende, week. week. Dus, eh, dus volgende week vrijdag. Ja, dus volgende week donderdag dan, dan ben je er dus nog. en, de week erop dan ben je er even een weekje niet. En dan mag je de week erop mag je meteen weer aan de bak. Ja, mag ik meteen weer sluiten, Lira. Nou, mooi. Dus- dus dat, eh, dan weet je dat ook weer. Eh, dus eh, na de vakantie kan je meteen gelijk... Laten we zo eens even de agenda compleet maken. Zelf, nou, zelf valt er niet compleet te maken. Want je wint bij. Dus... Oh. Want er zijn wel wat schermutselingen, maar dat is nog niet uh, 1, 2, 3 concreet. Dus, oh. dus, dus dat, dat, dat, moeten we nog eventjes afwachten. Um, goed, we hadden natuurlijk we hebben zomerhits en zomerhits. Maar deze die is ook wel bijzonder. Oliver Price en Jawel, Jeruzalem van Lid. Die hebben de koppen bij elkaar eh, gestoken. Het is een Engels-Nederlandse productie geworden. Maar is wel heel erg mooi geworden. North Sea is het project wat, eh, zoals het heet. En het nummer dat heet Sweet Like Summer. Your hand in mine, we're crossing lines We got no destination. The sun in our face, and we don't need a plan. by the beat. No room for hesitation. One moment in time, one stirring twist of lime. A gentle breeze whispering trees. Our hearts in conversation. Jump into the ocean, dreaming in slow motion. leuk niemandalletje in eh, deze Alternative FM. Maar het was ook Edith Leerkers. Eh, zij is eh, de vaste gitarist in de begeleidingsband van Herman van Veen. Nummer is, al die nummers, al die liedjes, die zijn opgenomen en geproduceerd door de zoon. En dat is een goede bekende, want wij draaien regelmatig het werk van Marnix Dorenstein, maar dan onder de noemer X... En eh, dit, dit, dit lijkt helemaal niet eh, op eh, de invloed die hij zelf heeft met de electropop. Dit is gewoon zuiver en alleen akoestisch werk wat zijn moeder al, al toevertrouwd heeft. En toen was het de vraag van gaan we dat nou uitbrengen of niet? En uiteindelijk zei Marnix laten we dat maar gewoon doen. Want dat is zonde om het niet te laten horen. En hij heeft eigenlijk wat dat betreft helemaal gelijk gehad. Het is ook uitgebracht op een best groot label, Roth. Trade label. Dus eh, daar, eh, daar zijn wel meer grote artiesten op, eh, op uitgebracht. maar dit is wel het, het serieuze verhaal. En voor de mensen die zeggen wie is Edith Leerkens? Nou, de mensen die bijvoorbeeld het bevrijdingsconcert hebben gezien. wat zich altijd afspeelt voor Carré. Dan heb je kunnen zien dat daar Claudia de Brij en Gio Vanka was, waren geweest. En ook Herman van Veen. En daarnaast daarnaast op de, dat akoestische gitaar, dat was Edith Leerkens. Eh, voor de mensen die dat beeld nog eh, terug kunnen halen. Ehm, dan komen we eigenlijk in een categorie uit van twee titels die gelijkwaardig eh, zijn. De een bracht het uit in 2012 en de ander bracht het onlangs uit... Eh, de titels zijn gelijk, de songs eh, in ieder geval niet. Dat, dat, dat één ding. Eh, de een staat op een album The Girl You Love. En de ander, dat is nog, nog maar eigenlijk het prille begin. ik heb het over Fabiana Dammers met Blinded. En Valentijn Krauwel onder zijn naam Only in Japan ook met Blinded. En dat laatste nummer, dat is opgepikt door de mensen van 3FM. En die hebben hem ook gelijk getorpedeerd als eh, ja, serious talent. En daar, daar, zijn we dan ook wel blij mee. Want eh, een van de, de dingen die, eh, die gedaan is door diezelfde Mornings Doorstein trouwens... is dat, dat wij dat nummer als een van de eerste hebben gekregen. En we hebben hem ook gelijk gedraaid. En goed, het is bij de burelen terechtgekomen in Hilversum. En ik denk dat het ook wel heel erg... niet geheel onverstandig is om daar wat over te zeggen. We beginnen eerst met het serieuze eh, werk. Want nou ja, eigenlijk zijn het alle twee eh, serieuze werken. Eh, de een gaat er dan over van wat blinde liefde kan doen. En blijf er alsjeblieft niet in hangen. En ja, ik kan het eerlijk gezegd weten. Hier is Fabiana Dammers met Blinded. taking a different road again. Didn't you promise? verschillen tussen de ene en de andere song. Maar eh, het, eh, het, zal duidelijk zijn dat het allemaal over verblinden van eh, situaties zijn. De, de een gaat het bij de liefde, bij die ander ben ik het nog niet helemaal door waar het precies over gaat. Maar dat het een serieuze ondertoon is, dat mogen wel duidelijk zijn. het ene is uitgebracht in 2012. de ander, dat is nou, nog niet eens zo gek lang geleden. Ik denk een week of vier, vijf is dat oud. En eh, Only in Japan zal eh, hopelijk eh, daar ook mee de Nederlandse muziekharten gaan veroveren. Dat moeten we bij de Damers ook wel een beetje vaststellen... dat dat ook min of meer wel gelukt is. En de, de echte kenners weten dat die muziek je ook van binnen best kan raken wat dat aangaat. Um, dan komen we toe aan een blok van twee stuks. En één van die twee, daar gaan we ook wat mee doen. Als het goed is op 17 september, dan komt ze hier naartoe. Dan is het eh, de beurt aan Ruvaida van eh, Southbound. En ja, zij heeft eh, niet zo lang geleden heeft ze een EP uitgebracht. die is, in juni is die gepresenteerd. Gebeurde in de kantine van het theater van Walhalla. Daar is het gebeurd, in Rotterdam waren toch ook nog wat hoogwaardigheidsbekleders bij uit de Rotterdamse muziekbusiness. <clears throat> dus ik denk dat het wel een eh, meer dan geslaagd avondje is eh, geweest. En 17 september dan komt ze dus hier eh, naar, naar ZFM toe... om daar het een en ander te laten horen. Dat nummer waar het allemaal eigenlijk mee begonnen is... En daar heeft ze min of meer een samenwerkingsverband mee aangegaan met Deense muzikanten. Het nummer dat heet Verders. eigenlijk is het gewoon een heel eh, leuk, lief liedje... wat eh, Ganna heeft eh, geschreven. Geproduceerd door uh, Huub Reiners. En het is een EP die Ganna tussendoor heeft uitgebracht. Ja, en dan denk je, dit is eigenlijk ook ja, mm, waardig... om op een landelijke zender gedraaid te worden. Ik heb het laten vallen, maar of ze er wat mee doen is vers 2. Ik vind dit gewoon, dit hoort gewoon op een landelijke zender thuis. Punt. Eh, dat, zijn, eh, dat is zijn teksten. En eh, of ik het voor elkaar krijg, ja, dat is vers 2. Want ik ben maar een eenvoudige boedelul die zich hierin zit samen met... ja, dat is niet zo. Hij is zeker geen boerenlul. Want, eh, maar wij zijn gewoon een stel goedwillende amateurs. Die het, eh, die het eh, leuk vinden om de, de, de muzikanten van morgen gewoon het setje in de goede richting te geven, toch? Ja, ja. radiohobbyisten. Ja, wij zijn goed, goede radiohobbyisten. Maar we hebben er wel kijk op, want anders worden we ook niet in de gaten gehouden. En het grootste succes, Marcus, hebben we toch in december, afgelopen december bereikt. Tijdens de Series Request. Ah, ja, ja. met Riders Rain. Wat daarover gesproken. Zullen we toch eens even kijken of we hem nog, eh, zullen we hem nog ergens staan hebben. We hebben hem, moeten hem volgens mij toch nog ergens hebben staan, denk ik. Als op zoveel uh, plekken. Hè? Hij moet, hij moet, ergens, uh, <laughs> moet ergens staan. Ik, ik ga eens even zoeken, want dat is, dit, dit, dit moet volgens mij op ons Vimeo-account staat hij toch? Denk ik. Als, je, als je googelt op Right as Rain spatie FM, dus Right spatie S spatie Rain spatie eens even kijken, want dan is het de tweede hit. Alt FM, hè? Ja. Ja, inderdaad. Daar gaan. nou, dan zullen we hem dan maar gewoon nog eens eventjes... Eh, hartstikke idee. Uh, hartstikke idee. Eh, Kijk, want dat is... Eh, want ja, we moeten gewoon zeggen van... Waarom is dat nou doorgekomen? Nou, ik, ik, ik zal je vertellen. Dat heeft natuurlijk met alles te maken. er is er één niet goed te zien. Dat is Aina. Die staat, er, die staat erachter. Want die heeft ook deel uitgemaakt van het achtergrondkoortje. Eh, maar goed, hoe klonk dat? Nou, dat klonk ongeveer zo. Dit, dit, is, het, eh, dit is het verhaal. Riders Rain met het nummer... Ja, hoe heet dat het nummer ook weer? <laughs> Maar goed, daar komen we zo wel achter. Well, they can really. child, just close your eyes. Sail away on your boat of dreams, make sure you travel light. God, tell my people don't cry. God, tell my people don't cry. God, tell my people don't cry. Darkness, get out of sight. Cause I'm a million miles from home. miles from the sea. Yeah. Cannot believe how much you've grown. Sure, there's a brighter future. not lying. We ran down that hill, lost our fear, now we weren't frightened. We told ourselves to hold on. We told ourselves to hold on. We told ourselves to hold on, but it was a slippery slide, yeah. Cause I'm a million miles from home. cannot believe how much you've grown. Sure, there's a brighter future for you and me, for you and this mournful night, hollowed morning's nine now. I broke out of my personal load, I escaped with steady stride, yeah. I told myself to walk on, I told myself to walk on, I told myself to walk on to the early morning light, yeah. Cause I'm a million there's a brighter future for you and me. Cause I'm a million miles from home. I'm a million miles from the sea. Cannot believe how much you've grown. Sure, there's a brighter future. En wat ik ervan begrepen heb is dat One Clueless Friend ook bezig is met nieuw materiaal. En eh, wanneer dat het levenslicht uh, zal moeten zien, dat eh, weten we nog niet helemaal. Maar dat Dick en Martijn en Anton bezig zijn, dat is één ding wel wat duidelijk is. dat zijn de, ja, de drie krachten van, het, van One Clueless Friend... die vormen eigenlijk het muzikale hart. En daar kunnen we dus nog wel even naar uit gaan kijken de komende tijd. Daarvoor hoorden we Ghana met uh, Someone. Eh, dat is zo'n eh, zo'n liedje als je bijvoorbeeld een lange tijd even zonder je lief bent geweest. En dat je dan op een gegeven moment het altijd wel weer leuk vindt als je thuis komt. Zodat je ook nog een beetje keet kan schoppen, ruzie kan maken. Maar dat ook weer kan bijleggen en zeggen van god wat hebben we toch goed met elkaar. En ik hou eigenlijk vreselijk van jou. eigenlijk een menselijk verhaal. En de clip die Ghana heeft gemaakt is op het oh zo mooie Vlieland. En ik heb iets meer te vatten, dus eh, wat dat gaat, eh, gaat het helemaal goed eh, komen. Een van de mensen die ook weer bijna zichzelf heeft uitgenodigd... maar eigenlijk vinden we het ook wel weer tijd dat hij komt... is deze man, dat is Mirko in zijn wijze mannen. En het heet altijd Alles. Alles. wat ik wil is, alles wat ik wil is, alles wat ik wil je heel graag wil. Doe eigenwijs nou. Heel, heel, heel. Als is van gisteren. En had je maar gedaan. Niets houdt me tegen. Hey, als ik jou zie staan. Alleen wat telt is wat je beweegt als je altijd maar alles weet. Als je De volume volumeknop. En hun gezeik houdt even op. Alleen wat telt is wat je twee achter elkaar. Eh, eerst Altijd Alles met uh, Mirko en de daarachter My Baby met uh, En zij komen 22 augustus hier in de buurt. spelen namelijk bij Woodstock. Daar ook waar Yellow Grass dan nog een keer te horen en te zien zullen zijn. Zal ook deze grote band, want dat mag je toch inmiddels wel stellen... ook te zien en te beluisteren zijn bij Steve en bij Björn André de Laporte. Want dat zijn nog steeds volgens mij de eigenaren van... de Woodstock de tent, de laatste tent op het Bloemendaalse strand. We gaan eh, nog eventjes eh, vrolijk verder, want we hebben er nog eh, twee. En dit is er een van Luc Nijman met Love in Blue. Love is nothing like the sun. This love is nothing like the moon. This love is nothing like the universe. I give you love in blue. shadow on the meek. Love casts no shadow on the poor. Love casts no shadow on the wealthy. Love has no shadow behind closed. cannot be so Nijman met uh, Love in Blue. Nou, het uh, zit er weer op. Uh, Charles zal ook zich gaan klaarmaken. En dan zeggen Marcus en ik altijd in koor. Tot, volgende week. En dat betekent dat we nog één, met één nummer af gaan sluiten. Dat is Stage Republic and The Way to Heaven. En straks dus veel plezier met Charles en Tussen Ebbenvloed. Dag. pictures shaped in strife. Dealing the first blow is the only way I know.